In zijn slottoespraak zei hij dat de partij een signaal afgeeft naar Nederland dat de oorlog in Israël moet stoppen. Op het congres stemde vandaag ruim 80% van de leden voor. Ze staan daarmee achter de Kamerfractie die donderdag pleitte voor een tijdelijk volledige wapenembargo. Afgelopen dagen was er felle kritiek op die nieuwe koers. Een aantal PvdA-prominenten keerden zich gisteren tegen dat plan. In Gelderland zijn vanmiddag twee mensen verdronken. Een jongen van 16 raakte vermist tijdens het zwemmen in een recreatieplas in Emst. De tiener was aan het zwemmen met vrienden toen het misging. Na een zoekactie van een uur werd de jongen uit het water gehaald. En ook in ochtend kwam een zwemmer in de problemen. De man zwom in een grindgat van de Waal. Hulp kwam voor hem te laat. En het is druk op de A10 in Amsterdam. Op de snelweg is een groot festival gaande om het 750-jarig bestaan van de hoofdstad te vieren. Bij een aantal podia is het zo druk dat er geen nieuwe bezoekers meer worden toegelaten. Volgens stadszender AT5 zijn meerdere mensen die vermoedelijk geen kaartje hadden voor het festival... over de vangrail geklommen om zo toch bij het festival te kunnen zijn. Het weer vanavond vooral landinwaarts nog zomers warm. In de nacht koelt het maar weinig af.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 that no one wants to climb When they tell you there's no answer How do you change the heart and mind? Can you face the road to freedom? When the past is in your way In the darkness of the night The future may be hard to find But I believe that there's a day deep in troubled water.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 Standing strong in the fire, getting tested. With my head to the sky, I tell you no lie. All this hell, I gotta shine. Diamond life, yeah, I'm living my diamond life. And every day ain't the brightest light. Sometimes it's a cloudy night, but I'm still living my diamond life. When I shine, I'm the brightest light. I control how I feel inside. I'm living my diamond life can be, be so fine all the time. Angela B stay fine like wine. Halle B still all in her prime. MJB getting better with time. If that's not enough, I don't know what to tell you. A true example of women who push through their failures. It's all about going against the grain. We rebellious. Rain or shine, we can take the weather taking a loss Thinking, thinking, going backwards, I was paying the cost Silly me, I didn't was so powerful All the dark that in my light, I had to let it go Back. I thought I was taking a loss Thinking, thinking, going backwards, I was paying the cost Silly me, I didn't know I was so powerful All the dark that in my light, I had to let it go Diamond life Yeah, I'm living my diamond life And every day ain't the brightest light Sometimes it's a cloudy night But I'm still living my diamond life when I shine, I'm the brightest light I can't control how I feel inside I'm living my diamond life, diamond life Think about this life I'm living One hell of a feeling I'm so glad I listened Got my game, I'm on a mission I'm evolving, problem solving Living that diamond life I'm evolving, problem solving Living that diamond life I'm the brightest light I can shine 105. Er is niks, veel beter dan dit. Met jou aan mijn zijde, dat is mijn shit. Even geen telefoon, gewoon met elkaar praten. Terug naar de basis, er is niks, veel beter dan dit toch. Maar helaas gaat de tijd door, en pak ik af en toe een zijspoor. had je uren niks van mij hoort maar je weet dat dat erbij hoort Je kan soms overdreven boos zijn Dan zeg ik schat je kan niet zo zijn Dan zeg je gast je maakt me zo lijf Dan moet ik lachen om die blik in je ogen Komen herinneringen van ons weer naar boven Alles tussen ons voelt vertrouwd En dan weet ik weer hoeveel ik van je hou Want er is niks Veel beter dan dit Met jou aan mijn zijde Dat is mijn shit Even geen telefoon, gewoon met elkaar praten. Terug naar de basis, er is niks. Veel beter dan dit toch, gedekt voor twee. Op het terras aan het water, champagne en ik neem er een mee. Voor het hotel op de kamer, licht uit, serie aan. Leg je hoofd op mijn schouder ze ons voelt vertrouwd. En dan weet ik weer hoeveel ik van je hou. zij voor Nadat je uren niks van mij hoort Maar ik moet mag om die blik in je ogen Kom herinneringen van ons in naar boven Alles tussen ons voelt vertrouwd En dan weet ik weer hoeveel ik van je hou Er is niks Veel beter dan dit Met jou aan mijn zijde Dat is mijn shit Even geen telefoon Gewoon met elkaar praten Terug naar de basis. Er is niks safe. We can do it our way. And if love's just a game, come and play. I come and play. door, Ford on fire today. So I took a favorite pair of diamond earrings and I pawned them away. when she walked in the kitchen full of dishes and she broke every plate. And she might be the death of me, but I wouldn't have it any other way. she might be my, she might be my, she might be my rehab. crazy is a place that I hope they got space for two. <laughs> And I know it's messed up, but I can't get she told him I ain't coming in to work no more So I changed every lock on every door before she got home If I would get a dime every time she wanna go through my phone And she might be the death of me But I know I can never leave her alone she might be my, she might be my, she might be my rehab I know it's